บุ๊กทูสี่สิบแปดกิจกรรมระหว่างการพักร้อน vakantieactiviteiten vakantieactiviteiten หาดทรายสะอาดไหม Is het strand schoon? Is het strand schoon? เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Kan men daar zwemmen? Kan men daar zwemmen? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen? Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ Kun je hier een parasol huren? Kun je hier een parasol huren? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ Kun je hier een lichtstoel huren? Kun je hier een lichtstoel huren? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ Kun je hier een boot huren? Kun je hier een boot huren? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Ik zou graag willen surfen. Ik zou graag willen surfen. ผมอยากดำน้ Ik zou graag willen duiken. Ik zou graag willen duiken. ำ ผมอยากเล่นสกีน้ Ik zou graag willen waterskiën. Ik zou graag willen waterskiën. ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ Kun je een surfplank huren? Kun je een surfplank huren? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ Kun je een duikuitrusting huren? Kun je duikuitrusting huren? ขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ Kun je waterskis huren? Kun je waterskis huren? ผมเพิ่งเริ่มหัด Ik ben nog maar een beginneling. Ik ben nog maar een beginneling. ผมพอเล่นได้ Ik hoor bij de middelmaat. Ik hoor bij de middelmaat. ผมเล่นได้ดีมาก Dat kan ik goed. Dat kan ik goed. สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Waar is de skilift? Waar is de skilift? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Heb je dan skis bij je? Heb je dan skis bij je? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม Heb je dan skischoenen bij je? Heb je dan skischoenen bij je?